7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oeganda is bezig een troepenmacht te vormen om terreurleider Joseph Kony op te pakken. Er moeten 5000 militairen aan meedoen uit Oeganda, Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. Joseph Kony is de leider van het beruchte verzetsleger van de Heer. Op internet loopt een campagne tegen Kony met een documentaire op YouTube die meer dan 80 miljoen keer is bekeken. Wikileaks-oprichter Julian Assange wil een zetel bemachtigen in de Australische Senaat. Wikileaks meldt op Twitter dat hij zich kandidaat kan stellen, ook al zit hij in Engeland vast vanwege een verkrachtingszaak in Zweden. Van die mogelijkheid gaat Assange gebruik maken. De Australische verkiezingen worden uiterlijk in november 2013 gehouden. PVV-kamerlid Brinkman vindt dat de partijleider van de PVV voortaan moet worden gekozen, net als bij de PvdA. In het radioprogramma Avondspit zei hij dat het goed is als er discussie is over het partijleiderschap. Brinkman heeft vaker gepleit voor meer democratie in de PVV. Die voorstellen werden tot nu toe verworpen door partijleider Wilders en de fractie. De Venezolaanse president Chavez is weer thuis nadat hij drie weken lang in Cuba was behandeld voor kanker. Dat was, ook, dat was de tweede keer. In juni vorig jaar werd ook al een tumor uit zijn lichaam verwijderd. De 57-jarige Chavez moet nu nog worden bestraald. Het is onduidelijk of hij fit genoeg zal zijn om campagne te voeren voor de presidentsverkiezingen die in oktober in Venezuela worden gehouden. Het virus dat woensdag via nu.nl werd verspreid lijkt afkomstig te zijn van Russische criminelen. Dat zegt beveiligingsbedrijf Fox IT. Het virus is bedoeld om bankgegevens van bezoekers te stelen, maar dat is nog niet gebeurd. Volgens foxy lijkt het erop dat het virus haperde, maar het kan ook zijn dat het pas na een paar dagen actief wordt. Het weer, eerst hier en daar een mistbank, vanochtend in het oosten eerst nog zon, verder bewolkt met later vandaag buien. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort en op de A27 tussen Utrecht en Gorkum.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 What are you made up of? Oh, made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie your guns out. tell your crew don't front.